Het CDA? Ja? Goed. Er zijn twee abonnementen van tafel, derde abonnement VVD. Ik wil het met alle plezier in stemming brengen. Dan ehm, neem ik uw toezegging ter harte, voorzitter, en dan ehm, hoef ik ik niet in stemming te brengen. Dank voor uw vertrouwen. Goed. Volgens mij kunnen we dan overgaan tot het in stemming brengen van het raadsvoorstel. En dat zijn de prestatieafspraken eh, tussen eh, enerzijds de KEI en het huurdersplatform 2017-2021... met de toezegging die nadrukkelijk op de drie besproken abonnementen is gedaan. Bij hand opsteken graag. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat dat eh, bijna unaniem is. Want meneer Kramer heeft eerder aangegeven dat hij zich vanwege persoonlijke zaken onthoudt van stemming. Ja, daarmee is het voorstel aangenomen. Ik dank u. Voorzitter, voorzitter werkgerelateerde zaken. Werkgerelateerde zaken. U heeft gelijk, meneer Kramer. Uh, dan zijn wij beland bij... Ja, u heeft... Eh, de tijd is inmiddels 11 uur. Mijn streven is wel om deze vergadering af te maken. Eh, want we hebben nu nog Eneco en de najaarsnota... En de ingekomen posten en verslagen. Dus die laatste kunnen over het algemeen vrij snel. Maar mijn ambitie is niet om half twaalf te halen. Goed, gaan we daar allemaal aan werken. De najaarsnota. Uh, in het presidium is gezegd dat uh, die behandeld kan worden met de opmerking daarbij dat het nieuwe beleid er dan uh, uitgaat volgens mij. Klopt mijn samenvatting? Ja? En dan is even de... Dames en heren. Meneer de voorzitter. Mevrouw Van der Veld. Mijn excuses, er werd uh, zoveel gebabbeld dat ik eigenlijk niet kon verstaan wat u heeft gezegd. Zou u het voor mij willen herhalen? Jazeker. In het presidium is volgens mij gezegd dat de najaarsnota behandeld kan worden met uitzondering van het nieuw beleid. anders. Klopt dat of niet? En ik ga het, nee, maar ik ga het college nog het woord geven Voorzitter. Eh, volgens mij eh, was dat niet gezegd. Ik heb eh, gezegd dat het, kon, dat het, niet controversieel was. Ook, maar een opmerking van de PvdA kan dan op dat moment dan niet doorslaggevend zijn in het presidium, lijkt mij. Maar misschien ben ik niet naar hetzelfde presidium geweest. Maar volgens mij kunnen, we net, kunnen we hier in de raad vaststellen of het controversieel is, ja of nee. Dus dan doe ik graag een voorstel van orde. Ehm, ik zit even, ehm, even te denken. Volgens mij is de najaarsnota iets wat wel vastgesteld moet worden. Er zitten een aantal verplichtingen aan. Is dat niet zo? Ja, dat is zo. Hey, um, ik, voordat ik dat ga doen, eh, meneer Hermsen, wil ik even de mening van het college over die vraag horen. Ik, ik had namelijk een andere beleving, maar die van mij kan onjuist zijn. Dus even dit aspect wil ik even door wethouder Bluis laten behandelen. Ja, dank u wel. Ja, de najaarsnota is, is, is een stuk voortgangsrapportage... waar dus projecten worden beschreven. Maar dat kunt u gewoon verder voor kennisgeving aannemen. Eh, er, staan doorschuiving van, uh, van, van budget in. Dat is allemaal benoemd. Eh, incidenteel structureel. Uh, de, ja, dat, dat werkt gewoon door. En dat, dat kunnen wij niet zeggen van... god, dat gaan we niet doen. Want dan wordt het een hele ingewikkelde rekening... en, en, en terugkoppeling van zaken. Dus en als er dingen zijn waarvan u vindt dat die wel of niet worden aangenomen... en er zijn abonnementen ook voor ingediend... dan zou ik voorstellen om dat gewoon in, in, met u, gewoon zoals we dat normaal plenair bespreken. Er wordt een ander voorstel gedaan. Maar het is aan u hoor. Eh, bedoel, maar volgens mij is er een, een, abonnement ingediend die over dat nieuwe beleid... Kijk, het innovatiefonds, dat staat bij nieuw beleid. Ja. Nou, dat heeft u zelf eh, gezegd van dat dat niet behandeld wordt. Dus die gaat eruit. Dat is de eerste wijziging al. Want die staat bij nieuw beleid. Nou, daar was een discussie of die andere stond PM opgenomen... maar uiteindelijk is hij wel ergens opgenomen. Die, dat gaat over die 100.000 euro. Nou, daar zijn ook abonnementen voor ingediend. Dus, dus ja, dat is een discussie of dat nieuw beleid is. Maar die, die mag ik nu nog niet voeren van de voorzitter... omdat het al een iets is wat toegezegd is door, eh, door de wethouder bij de, bij de voorjaarsnota... en pas ingevuld zou worden bij de najaarsnota als er wel of niet financiële ruimte was. Dat was de strekking van de afspraak die we met de gemeenteraad hadden gemaakt. Maar het is aan u om dat eh, verder te beslissen. Maar ik denk dat er eh, een abonnement ligt om dat wel of niet te doen. Nou, daar kunt u zelf over beslissen. en dat zijn de enige twee punten qua nieuw beleid? Nou, ik, ik, Meneer ja, voorzitter, ehm, we hebben een amendement gemaakt over die, over die 100.000. Uh, mhm. eh, in relatie tot de toeristische visie. Maar ik had begrepen dat de VVD ook nog een aantal punten had... waarvan men zegt dat is nieuw beleid en dat zou niet in de najaarsnota moeten. Ehm, ik wil met alle plezier uh, het amendement inbrengen eh, over die 100.000... omdat wij denken dat het goed is om, om dat nu nog niet te accorderen... Maar te doen, eh, op het moment dat de toeristische visie is eh, vastgesteld... dat lijkt ons ook de meest logische volgorde. Vandaar dit amendement. Maar ik ken de andere punten van de VVD niet zo uit mijn hoofd. Mevrouw Geuransson. Ja, voorzitter, er zitten een aantal punten in waar, waar in ieder geval eh, de Raad wat, wat controversieel zou kunnen zijn. Dat is bedrijventerrein, uh, kaststappen die gezet worden, strategisch lange termijn agenda zit erin. Ehm, investeringen bij toerisme en economie dat zijn in ieder geval zaken waarvan ik vind dat die vooruitgeschoven moeten worden. Ik kan me voorstellen zeg maar, dat de, de financiële zaken die voortvloeien uh, en die doorgaan, dat we daar uh, ja gewoon tegen kunnen zeggen. En dan nemen we de najaarsnota voor kennisgeving aan en dan hoeft er voor de rest niets besloten te worden. Um, ik ben even aan het nadenken over een praktische oplossing. Ook gelet op de tijd. En mij wordt ingefluisterd. En van dat idee ben ik wel gecharmeerd is dat we dit stuk even naar de vergadering in december verplaatsen. Dat aan het college even de kritische meetlat erlangs langs legt. Op basis van wat hier in dit huis, in deze zaal is gezegd... aan de hand van controversiële niet. We een aantal dingen. Dus dan krijgt u een oplegger aangereikt wat er dan indachtig uit kan. En dan kunt u daar nog op aanvullen, of wel of niet, op de raad daarover gaan. Dat lijkt me een praktische oplossing. Want dan is dit jaar nog een klapper opgegeven. Ja, voorzitter. Zitten begrotingswijzigingen in die voorzitter. gewoon doorgevoerd moeten worden? Ja. Eh, meneer Technisch. Eén moment, meneer Bluis. Meneer Metters. Ja, voorzitter. De CDA, het CDA is van mening dat we het wel moeten bespreken. er zitten natuurlijk begrotingswijzigingen in. En nou, ik respecteer een amendement eh, als dat komt. Maar daar kunnen we wel iets van vinden. Dat is toch het normale, eh, het normale gebeuren hier inderdaad. Ik, ik begrijp niet waar... maar het punt zit. Dus ik zou het behandeld willen hebben. En nou, ik zie het wel met... en ik ga erop in ook. Ik zie wel welke amendementen er komen. Meneer Metters, mijn voorstel is juist om dat even een beetje te ordenen en te structureren. Dan komt u nog in positie. En het moet wel een besluit komen volgens mij, mevrouw Geurenson. Want er zitten begrotingswijzigingen in. En dat is gewoon verstandig. Die, die worden doorgerekend. Laten we het niet te principieel doen. Ja? Mag ik u... Mag ik dit voorstel zo doen? Iedereen akkoord? Goed. Ja. En dan komt er een oplegger van het college in dag tot deze discussie. Goed. Dan de voorgenomen splitsing van Eneco. Behoefte aan een debat? Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, afgezien van het feit dat Eneco nooit splitsing wilde... maar die dan toch na heel veel processen eh, door het Rijk wordt doorgevuurd doorgevoerd... hebben we toch eh, wat een eh, opmerking of we daar nog niet nadere voorwaarden aan zouden kunnen stellen als wethouder. Eh, wij zijn een van de 53 aandeelhouders van Eneco. En die notitie hebben wij ontvangen, splitsing toegelicht. En dat betreft een informatiebrief voor college en gemeenteraad. Aan de aandeelhoudende gemeente wordt een besluit gevraagd... om de splitsing van de Eneco goedkeuren. Dit besluit moet eind 2016 genomen worden. Het gaat om grote belangen en kan het gemeentelijk beleid diep raken. De Stichting Gemeentelijke Belangen Energievoorziening is van oordeel... dat in die informatiebrief van Eneco een zeer wezenlijk element niet genoemd wordt. En wij informeren wij uh, u daarover de 53 gemeentelijke aandeelhouders zijn verspreid over vijf provincies. Deze versnippering resulteert in een democratisch tekort. Publiek debat over de koers van Eneco is afwezig. Bij het Zeeuwse energiebedrijf Delta, dat ook niet gesplitst is, ligt dat totaal anders. De Provinciale Staten van Zeeland is het politieke forum waar de koers van Delta in een openbaar debat besproken wordt. Bij Eneco echter ontbreekt dat politiek en publieke debat volkomen. Aandeelhouders van Eneco zijn daardoor vooral machteloze toeschouwers. Behalve Rotterdam. De gemeente Rotterdam, 31,7% van de aandelen, bezit sinds 2011 een uitzonderingspositie. Het Eneco-jaarverslag maakt dat duidelijk. Transacties met verbonden partijen. Zijn dat jaar de volgende drie nieuwe zinnen opgenomen? 2011-12. Aandeelhouders van Eneco met invloed van betekenis zijn verbonden partijen. De gemeente Rotterdam heeft invloed van betekenis. En Neco past de vrijstelling toe om transactie met verbonden partijen, verbonden overheidsinstellingen niet toe te lichten. En daar gaat het om. Eneco heeft met Rotterdam een transactie gesloten die klaarblijkelijk verborgen moet blijven voor de overige aandeelhouders. De andere 52 gemeentelijke aandeelhouders zijn hiermee gedeclasseerd door rangs aandeelhouders. In 2014 zijn hierover in Den Haag de tweede grote aandeelhouder raadsvragen gesteld. Het Haagse college van BNW antwoordt dat de gemeente Rotterdam invloed van betekenis heeft... omdat het meer dan 20% van de aandelen bezit... en daar wordt in de verslaggeving gesproken invloed van betekenis. En maar dat is een misleidend antwoord. De gemeente Rotterdam bezit namelijk al vanaf de start meer dan 20%. Dit al 16 jaar bekende feit kan niet de reden zijn om in... Eh, 2011-12 opeens te spreken... van een met Eken Eneco verbonden partij en van invloed van betekenis. Meneer Demmers. Het, ja, het kan niet anders zijn dat Eneco en Demmers. Ja? Wat is de duur van uw betoog? Nou, ik ben, eh, het is bijna klaar. Want ik, ik, ik, ik probeer u te volgen, maar ik mis de relevantie op dit onderwerp. Nou, de, re de, relevantie, de relevantie van de zaak is dat wij aandeelhouder zijn... en gebal te vertellen hebben... en dat wij aan het energiebeleid en allerlei andere investeringen... die wel of niet nodig zijn in onze ogen... door de gemeente Rotterdam eh, eh, eh, gedaan worden. En ik vind, als wij dan als aandeelhouder... wel of niet gedwongen één zijn met splitsing wat we de enige in Europa zijn trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan kunnen we ook voorwaarden stellen als aandeelhouder. En dat is de bedoeling van het verhaal. Oké. En als u zegt, het interesseert ons niet zoveel, aan me gaan. Ook goed. Maar een gewaarschuwd college en een vervangende portefeuillehouder... die tellen voor drie. Nee, ik, ik heb juist de vraag gesteld om de essentie te kunnen blijven volgen. Um, iemand anders in eerste termijn. Niemand? Portefeuillehouder, meneer Bluis. Ja, eh, u, u zit volgens mij veel in de verleden tijd. Eh, er is juist heel goed gekeken naar de, belangen van alle aandeelhouders. Eh, wij worden ook vertegenwoordigd als kleine aandeelhouders. Hebben wij een vertegenwoordiging. Dat, daar hebben wij gewoon ons zeggenschap in. Daar worden de dingen allemaal meegenomen. Daarom hebben we ook ons als kleine aandeelhouders hebben we ons wat meer verenigd. Ook vooral in de regio. En ik, ik herken niet dat wij niks te vertellen hebben. We hebben gewoon ons stemrecht zoals het in de statuut is vastgelegd. Dus ik, ik, kan, ik kan er verder niets mee met wat u zegt op dit moment. Maar ik, zal er, ik heb er kennis van genomen. En ik zal het wel bespreken in de volgende vergadering die wij eh, met de groep weer hebben. Maar vooralsnog eh, kan ik er niks mee. Maar ik neem het graag eh, van u in handen en ik zal er nog naar kijken. Dank u wel, portefeuille. Maar we gaan gewoon Volgens mij is er geen behoefte aan een tweede termijn, dat klopt. Dan breng ik het voorstel voorgenomen splitsing Eneco bij handopsteken in stemming. Wie is voor dit voorstel? Bij handopsteken graag. Meneer Demmers, wij stemmen. Bent u voor dit voorstel? Voorzitter, ik constateer... kunt, u, kunt u een heel klein momentje wachten? Mevrouw Geurensson is weg. Goed dat u... Ja. Wederom, wie is voor dit voorstel? Dank eh, meneer... Iedereen is voor, unaniem aangenomen. Dank meneer Kramer voor de attentheid. Um, wij gaan naar het volgende agendapunt. Dat is de lijst van ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Dat is niet het geval, al dus vastgesteld. De verslagen van 13 oktober, 1 en 2 november. Geen opmerkingen binnengekomen behalve de aanvullingen die mevrouw Geurensson voor 13 oktober heeft genoemd en terecht waren. Dank voor het meelezen. Geen vragen, dan zijn ze vastgesteld met dank aan de griffier. Dat brengt Voorzitter, mij op voordat u tot de sluiting overgaat, heb ik nog een punt van orde. Mevrouw Geurensson. Um, ehm, voorzitter, eh, gelet op de situatie waar we, waar we op dit moment als, als eh, bestuur van Zandvoort uh, in zitten... en het verzoek wat de heer Tonen richting de fractie van de VVD heeft gedaan... wil ik hierbij aangeven dat we die handschoen op zullen pakken... en dat wij morgen zullen beginnen met uitnodigen van de partijen. Dank u wel, mevrouw Geurensson. Ik sluit voorzitter. Meneer Metters. Ja, ik het eh, misschien niet leuk vinden, maar dat gaat mij te snel. Eh, ik heb ook nog andere overleggen, dus ik kan dat nu nog niet zeggen. Dat ik daarmee ik heb net aangegeven dat het niet voor deze vergadering is. En u eh, gebruikt de zendtijd voor allerlei zaken. Dat is ook wel een beetje het spel wat we hier doen. Ik sluit de vergadering. Ik dank u voor uw inbreng en wens u wel thuis. mind could ever treat another human so unkind? Didn't you sneak away and leave a note behind? Was that the human thing to do? Always thought that yours was such a heart of gold, but after I was sold on all the tales you told, didn't you let your kisses turn from hot to cold? Was that the human thing to do? Now I'm not trying to patch things up. What's been done must be. Lord, I wouldn't the way you treated me. How could anybody be so darn unfair? You let me hang around till I learned to care. Didn't you even laugh and leave me crying there? Was that the human thing? Forgiveness is divine. but all the sweet things that you may say, happening is all of mine. dames en heren, er waren de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. doggone unfair. You let me hang around till I learn to care. Then you even laugh and leave me crying there. Ik zal tot uh, eh, 12 uur zal ik nog even wat muziek draaien. Dan ga ik er ook vandoor. Ik begin met Berdien Stenberg van Road Rondo Russo. Ken ik zelf niet. Maar ik heb er gewoon een paar uit de computer gepakt. Het is in ieder geval lekker vrolijk. iedereen die het in het begin van om 8 uur heeft gemist. Er is geen uitzending geweest van Alternatief FM. Deze is eh, opgenomen in de studio en eh, zal volgende week tussen 8 en 10 worden uitgezonden. ook nog vermeld op de Facebookpagina van Alternatief FM. nogmaals, die zal volgende week donderdag herhaald worden tussen 8 en 10.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 Ik eh, ga even iets minder rustig een nummertje draaien. Ik weet niet of dat oké is, want ik heb nog niet overlegd. Maar mocht het zijn dat het niet zo is, dan eh, hoor ik dat vanzelf wel. Eh, voor nu ga ik even iets draaien. Dat is Avicii met The Nights. Hier op CFM Zandvoort. When face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away I heard him say When you get older, your wild heart will live for younger days Think of me if ever you're afraid He said one day fire they can't put out.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 Dus bij deze, meer tempo. Axwell en in Rosso Sun is Shining. Omdat het vandaag zo'n shiny dag was. wrapped around my soul. Hard forgiving, hard forget. Faith is in our hands, castles made of sand. En So I Do. Echo en Rosso. Sun is Shining. En eh, ik weet nog maar één ding te zeggen. En dat is we allemaal onze mond moeten houden en moeten gaan dansen. Shut up and dance. Walk the moon. Hier op CFM Zandvoort.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 Ik denk dat er nog eh, twee nummers zullen zijn. Dan ga ik er ook vandoor. Veel te weinig tijd. Maar nu eerst... Chef Special met In Your Arms. Hier op CFM Zandvoort. but I don't feel what I know.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 And I miss you till I'm old. In Your Arms. Het is uh, eh, 5 voor 12. Dat betekent dat ik zo nog een laatste nummertje kan doen. Voor degenen die het gemist hebben. Uh, er is van, van, vanavond geen uitzending geweest tussen eh, 8 en 10 van Alternative FM. Die is eh, verplaatst naar de volgende week donderdag tussen 8 en 10. Die is hier in de studio opgenomen. Dus, eh, die komt volgende week eh, op de radio, op ZFM. En voor nu wil ik iedereen bedanken die geluisterd heeft naar de raadsvergaderingen. Die geluisterd heeft naar mijn laatste half uurtje muziek. En dan eh, zit er nog maar één dingetje op. Dat is eh, zo het laatste nummer instarten. En dat ga ik eh, geheel gepaste wijze doen. Ik heb al mijn, ik heb altijd mijn eigen eindnummer. En die, ga ik, die ga ik nu weer doen. Voor de wat oudere men, luisteraars, die zullen me herkennen. Namelijk... Uh... Carlo en Irene. Nog drie minuten. En nog drie minuten voordat ik stop. Dan eh, ben ik, er ook wel, ben ik het ook wel zat.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 De klok die blijft maar tikken, dus we komen er wel. Samen naar het slot. Hey luister Carlo, zeg eens netjes de Dag. Nog even en dan gaan we slapen. Oh wat heerlijk, even helemaal niks. Ik moet er nu gewoon van grappen. We staan wel lekker te zingen nog door? Vraag aan het koor. Zijn we altijd er dan Nog twee, twee minuten voordat is stop. Dat ik dacht, dat ik nog. Strakjes die links bij nu wat en dan vast. Iedereen de groeten, eens kijken, oh we moeten nog twee. Twee minuten voor voordat is stop. Dat ik dacht, dat ik nog. De klok die blijft maar tikken, dus we komen er wel. Nee, echt eerlijk waar. Hou het maar op hoor, we zijn nog niet klaar. Oh, ik ga gillen.